1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met de NOS Trekpleister. Twee van de verdachten zijn een meisje van 16 en haar vriend van 21. In het huis van de man is materiaal gevonden om bommen mee te maken. De andere twee verdachten zijn 27 en 34 jaar oud. Zij zouden contacten met mensen in Syrië onderhouden. Een Franse boer is door de rechter veroordeeld tot een geldboete voor het verleden van hulp aan vluchtelingen. Op het terrein van de boer in de Franse Roya-vallei wonen vaak meerdere vluchtelingen tegelijk. Hij helpt ze bij hun reis vanuit Italië verder door Europa. Het zijn vaak jonge mannen van Soedanese, Eritrese of Afghaanse afkomst. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft vanmiddag topoverleg over Griekenland. In de zomer moet dat land weer een aflossing doen voor de financiële steun die het tijdens de crisis heeft gekregen. Het Internationaal Monetair Fonds was deze week pessimistisch over de Griekse financiën. Dijsselbloem zegt dat het de goede kant op gaat met Griekenland, maar dat het nog beter moet. De Turkse president Erdogan heeft een datum geprikt voor het referendum... waarin de Turkse inwoners zich mogen uitspreken over een grondwetswijziging. Het referendum is op 16 april. Als de Turken instemmen met de wijzigingen die Erdogan voorstelt... krijgt de president veel meer macht. Het moet onder meer mogelijk worden dat een president twee termijnen van vijf jaar dient. Rijkswaterstaat heeft tot nu toe de helft meer strooizout gebruikt vergeleken met vorige winter. De strooiwagens strooiden al zo'n 61,5 miljoen kilo zout. Er is vooral veel gestrooid tijdens de ijzeldagen aan het begin van deze winter. En verder is er de afgelopen dagen ook veel gestrooid. Drie Nederlandse schaatswereldtitels vanochtend bij de WK-afstanden in Zuid-Korea. Jan Smekens won als eerste Nederlander ooit de 500 meter. Ook wonnen de Nederlandse vrouwen en mannen goud op de ploegenachtervolging. Op de 500 meter bij de vrouwen eindigde Jorien Temors als negende.